Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. Het is voor het eerst deze winter dat de ANWB komt met een spitsalarm, een systeem dat nu twee jaar bestaat. Enkele vorige keren kreeg de bond veel kritiek, omdat het uiteindelijk bleek mee te vallen met de drukte op de weg. Zware sneeuwval heeft in en rond Parijs een chaos veroorzaakt. Wegen werden onbegaanbaar en de luchthavens van de Franse hoofdstad waren tijdelijk gesloten. Volgens Franse weerkundigen heeft het in 23 jaar niet zo hard gesneeuwd. In korte tijd viel er 11 centimeter. De autoriteiten hebben in Parijs 2000 agenten ingezet die het verkeer in goede banen moeten leiden. De problemen lijken nog niet voorbij. De verwachting is dat de wegen door bevriezing spekglad zullen worden. Ook de Eiffeltoren is dicht. Op de treden kan niet worden gestrooid omdat zout het ijzer aantast. Het kabinet zal dit jaar geen geld geven aan de actie Serious Request van 3FM. Volgens staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking is er door de bezuinigingen geen geld. Bovendien vindt hij dat de publieksactie inmiddels op eigen benen moet kunnen staan. Hij zegt het initiatief waarbij DJ's vanuit het glazen huis geld inzamelen wel een warm hart toe te dragen. Het kabinet heeft Serious Request de afgelopen zes jaar financieel ondersteund. Vorig jaar nog gaf toenmalig minister Koenders 3 miljoen euro. Het Glazen Huis staat dit jaar in Eindhoven. De opbrengst gaat naar aidswezen in Afrika. Het weer. Langs de kusten in Limburg een enkele winterse bui. Vannacht ligt de vorst. Morgenochtend in het hele land winterse buien met kans op ijzel en gladheid.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 Ze luierden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor een kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs van stenen, nou dat wordt de middel waard. Dan ze niet te klein en al. Uit eten dorse kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren toen toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nieuwe So Die nou haast van toezen, Europa doof het naai. Het banken jongt en doezet en laken dan ZFM. Fijne kerstdagen.